Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn afgelopen dag zo'n 5500 burgers via humanitaire corridors weggevlucht. Dat zegt de Oekraïense vicepremier. Van de 14 doorgangen die open zouden gaan waren er vandaag 9 in gebruik, stelt ze. Bijna 4000 mensen vluchten weg uit de regio rond de hoofdstad Kiev. Een konvooi met hulpgoederen dat onderweg is naar de belegerde stad Mariupol kon daar vandaag niet komen. Morgen wordt er een nieuwe poging gedaan. In de zuidelijke havenstad waren vandaag opnieuw Russische bombardementen. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn in de stad bijna 2200 burgers om het leven gekomen, meldt het stadsbestuur. Psychische klachten zijn nog steeds de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid, dat zegt het CBS. Bot- en spierziekten staan op nummer 2. In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald vanwege psychische stoornissen. Het gaat dan onder meer om depressiviteit, posttraumatische stressstoornissen en schizofrenie. Volgens het CBS is er de afgelopen tien jaar weinig veranderd aan de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Wel ziet het CBS steeds meer gevallen waarbij de achterliggende medische oorzaak onbekend is. De Amerikaanse acteur William Hurt is overleden. In de jaren 80 werd hij drie keer achter elkaar genomineerd voor een Oscar voor beste acteur. Hij won die in 1985 voor zijn rol in de film Kiss of the Spider-Woman. De jongere generatie kent hem waarschijnlijk vooral als generaal Thaddeus Ross in de Marvel superheldenfilms. In 2018 werd uitgezaaide prostaatkanker bij de acteur vastgesteld. Volgens zijn familie is hij een natuurlijke dood gestorven.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 We're running right when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's my to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them.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 Just I've been staring up at the grayish skies Trying to find myself some luck, but it's running dry it's like was the driven snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low. I need some one on one, baby.